Mariel Hageman met het NOS Journaal. De ministers van Financiën. Gisteren maakte Griekenland bekend dat het land ondanks de straffe bezuinigingen er niet in slaagt het begrotingsoverschot voldoende terug te dringen. Ook volgend jaar halen de Grieken de doelstelling niet. De vraag is of Griekenland nu in oktober de toegezegde 8 miljard euro krijgt die nodig is om salarissen en pensioenen uit te betalen. Een Amsterdamse vrouw wordt ervan verdacht dat ze haar vierjarig kind heeft mishandeld en verwaarloosd. Het kind zou maandenlang in een kamer zijn opgesloten met een emmer als toilet. Volgens het Openbaar Ministerie is het kind geslagen en kreeg het niet genoeg te eten. Het OM wil niet zeggen of het een jongen of een meisje is. De 25-jarige moeder moet 13 oktober voor de rechter verschijnen. De gemeente Amsterdam denkt dat er de komende jaren 80 tot 100 miljoen euro extra moet worden bezuinigd. Dat is nodig door de onzekere economische situatie en de bezuinigingen die het Rijk oplegt, staat in de begroting voor 2012. In het akkoord was al een pakket van 208 miljoen euro aan bezuinigingen opgenomen. Hoe de extra bezuinigingen worden ingevuld staat nog niet vast. De Consumentenbond pleit voor een onafhankelijke commissie waar patiënten terecht kunnen met klachten over mogelijke medische missers. Bij de bond zijn in een paar weken tijd 1900 klachten binnengekomen. Volgens de Consumentenbond blijkt dat patiënten terughoudend zijn om bij een ziekenhuis een klacht in te dienen. Ze denken dat ze niet serieus worden genomen. De problemen met de website van de kranten van Wegener zijn veroorzaakt door hackers. Die hebben virussen verspreid via een advertentienetwerk. De krantenwebsites zijn inmiddels vrijwel allemaal weer in de lucht, maar de advertenties zijn uitgeschakeld. Het weer. Vanavond en vannacht afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Morgen bewolkt en wat lichte regen. Het wordt 17 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op maandag. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Muidenberg en Blaricum 8 kilometer. Voor afrit Bunschoten 7 en voor knooppunt Hoevelaken 4. Op de A4 Den Haag Amsterdam voor de Nieuwe Meer 4. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Hoogmade 4. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot 6 kilometer door wegwerkzaamheden. De A9 Alkmaar richting Diemen verknoopt het Holendrecht 7 na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Amersfoort voor de Rai 7. A12 daarna richting Utrecht voor knooppunt Prins Klausplein 4. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor Driebergen 9. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 5 kilometer. A20, Hoek van Holland richting Gouda, verknopen de Bresseplein 6. A27 van Utrecht naar Breda, verknopen Lunette 5.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 We don't leave any witnesses. Don't want them hanging round. Anybody blows this scene be six feet underground. That's right. That's right. Jake opens up the rifles, passes them around. Ain't taking any chances, just blow them suckers down. Fifteen million dollars, man, sitting in that truck. And then we go to Mexico with any kind of luck. That's right. That's right. The sun came up that morning like every other day But Jake the snake was waiting when the truck came across the bay Fell in right behind him, followed him to the bank The boys all knew just what to do, they didn't have a chance was just a little town. But just the same, there's no one left who saw the deal go down. The thing came off like clockwork, no one will ever know. Then Jake the Snake and all his boys went down to Mexico. That's right. That's right. Jay killed him with a knife. And Joe and Johnny both got mad and took each other's life. Jake, he just said, "Case arrived, don't need him anyway. Then Jake was found dead last night, his heart stopped yesterday. know A life of ease, a life that's high, a life that's lived with style Crime, you know it pays alright, but only for a while That's right That's right Yeah, that's right That's right Jake the Snake, de bendeleider Jake the Snake. Hij heeft niet veel eh, geluk gehad hoor, met de 15 miljoen die hij uit die eh, geldwagen heeft kunnen eh, stelen. Spencer Brown was dat van de CD Presentance. Een man uit Frankrijk die, ja, hij woont in Frankrijk, komt uit Amerika. Vandaar zijn prachtige Engelse uitspraak. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van hier Weer één of twee uur lang, hè? U weet het, gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Elaine Barnes, zij bracht een jaar of wat geleden een cd uit. En die cd luistert naar de naam Time. En ze is een beetje tegen de hoor. zeil. Hij is een beetje, of zij is een beetje tekendraads. Hij is swimming up the stream. En dit zijn de Army of Lovers met... I give my life, give my life, give my life, give my life to be in the book of love. 1995 brachten de Army of Lovers een cd met de Greatest Hits. En daarom brachten ze ook vijf tracks uit die eh, nog nooit eh, gespeeld waren op enige cd. Tenminste niet als eh, grote hits. En daarom kwam Give My Life daar ook nog eens een keertje bij. Wat later ook weer een grote hit werd voor die Army of Lovers. formatie Dive. Twee heren uit het hoge noorden van Europa. Luisterend naar de naam Erik Holmberg en Chris. En hoe de Chris zijn achternaam is, dat weet ik niet. Prachtige nummers staan er op deze cd, maar liefst 12. dit is de single geworden van diezelfde cd Never Love Again. Single Never Love Again van deze formatie Dive. The Sweetest Illusion, dat is een cd van Bazia. En daarvan bandje 1. Door haar zelf geschreven en geproduceerd door haar partner. Dit is Drunk on Love. sweet, eh, sweet gevoice stemmen. Hè? Keith Martin, zo heet deze jongeman. Een donkere jongeman. Eh, It's Long Overdue, zijn, zo heet zijn cd. Uitgebracht bij eh, Sony, maar die is ook alweer een paar jaartjes oud hoor. 1995 om precies te zijn. Deze cd is dan weer een paar jaartjes jonger. 1998. Katia Maria Jelin, zo heet deze cd, draagt gewoon haar eigen naam. En dit is Easy. bangla camino yo Blij mee. Eh, de Gypsy Kings. Eh, normaal gesproken zijn het niet zo'n zangers, maar spelen ze heel snel gitaar. Hè? En dit komt uit Frankrijk. Is overigens alweer een oudje. 1992. Jean-Louis Aubert. Gewoon een hele korte titel heeft deze cd hoor. Haha. En de eh, titel? Allee, oftewel Vooruit. Een oude cd uit de 1992, een Franstalige cd. Ik was afgelopen weekend in eh, Frankrijk, eh, de plaats Lille. Dat was een hele grote, ja, markt. Nou ja, antiek, er lag ook heel veel brik, hoor, oftewel pure rotzooi. Maar Frankrijk is een mooi land, je kunt er prachtige cd's kopen. Onder andere van Michel Depeche. ce serait des temps de beauté tout le temps. L'âge d'or où les hommes, c'est chacun pour l'autre. serai pas seul. Puis disarray Michel de Page, man die al heel wat jaren meedraait daar in, eh, in Frankrijk. Pas weer een nieuwe cd uitgebracht, noemt de cd Sexa. En dit is een nieuwkomer, Marc Lavon. Ook een cd uitgebracht op Open Disc. Ja, dat mag je nou gerust zeggen, hè? Sur les dunes blanches, je dérive, je fais des him. on se tient par la taille, par la manche. uit, eh, uit Frankrijk, Mark Lavoine. My Tree, die hebben een cd uitgebracht, The Blues Train to Heaven. En zij hebben het nooit onder stoelen of banken gestoken. Dat zij voorstander zijn van John Hyatt, van zijn muziek. Oh, the river. name. a time Eh, vaste luisteraar bent van dit programma, dan weet u dat ik ook verzamelaar ben van eh, diverse nummers. En dan uitgevoerd door allerlei artiesten. Onder andere een nummer wat geschreven is door Rave Van Hoy. U herkent het al, hè? Watch Forever 4. Deze keer uitgevoerd door B.J. Thomas. I've been looking at people And how they change with the time Lately all I've been seeing are people Throwing love away and losing their minds. Or maybe it's me that's gone crazy Cause I can't understand each other When good love is so hard to come by So what's the glory in living? Doesn't anybody ever stay together anymore? And if love never lasts what's forever for. I've been listening to people, and they say love is the key. And it's not my way to let them lead me astray It's only that I want to believe But I see love-hungry people Trying their best to survive While in their hands is a dying chance And they're not even trying to keep it alive So what's the glory in living?